Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De politie van New York heeft vermoedelijk de rugzak gevonden... van de verdachte van de moord op een topman van zorgverzekeraar United Healthcare. De tas lag in Central Park. Daarnaast beschikt de politie over vingerafdrukken en DNA van de schutter... die nog steeds voortvluchtig is. Vermoedelijk is de verdachte met de bus vanuit New York vertrokken. Het motief en zijn identiteit zijn nog niet bekend. De Zuid-Koreaanse president Yoon heeft zijn excuses aangeboden... voor het uitroepen van de noodtoestand afgelopen dinsdag. Yoon zei sorry in een tv-toespraak. Die had alles weg van een laatste poging om zijn positie te redden... maar dat lijkt te vergeefs. Vanochtend stemt waarschijnlijk een meerderheid van het parlement... voor het afzetten van de president. De Dominicaanse Republiek meldt zijn grootste drugsvangst ooit. In een haven werd ruim 9500 kilo cocaïne onderschept. De kook zat in een container uit Guatemala en moest worden verplaatst naar een container die naar België moest. De drugs zijn honderden miljoenen euro's waard. Twee mannen uit Hellevoetsluis zijn opgepakt vanwege de vondst van ruim 100 kilo illegaal vuurwerk, waaronder lawinepijlen en mortieren. Het lag in een schuur en een deel ervan was aan elkaar geplakt. Als het was ontploft waren de gevolgen volgens de politie niet te overzien. En prinses Amalia is vandaag 21 jaar geworden. Hoe ze het gaat vieren is niet bekendgemaakt. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is dat een privé-aangelegenheid. Woensdag werd in Madame Tussauds in Amsterdam vanwege de verjaardag een wassen beeld van Amalia onthuld. Het weer, een natte en onstuimige dag. Buien en droge perioden wisselen elkaar af en het wordt maximaal 9 graden. Vanavond lange tijd regen. Morgenochtend trekt de meeste regen weg. Het blijft daarna overwegend droog, maar het gaat wel stevig waaien. En het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.